10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De NPO maakt voor het salaris van Matthijs van Nieuwkerk geen uitzondering. De directeur van BNNVARA pleit daarvoor... omdat hij vreest dat van Nieuwkerk anders naar een commerciële omroep vertrekt. De NPO is het met de omroepdirecteur eens dat van Nieuwkerk van zeer grote waarde is... maar zag en ziet vanwege de maatschappelijke en politieke discussie... voor een uitzondering geen ruimte. Een oud-medewerker van de CIA die vorig jaar op het vliegveld JFK in New York werd opgepakt... heeft bekend dat hij defensiegeheimen en CIA-informatie aan China wilde verkopen. De man werkte tot 2007 voor de CIA en was verantwoordelijk voor het recruteren van informanten. Er wordt onderzocht of hij iets te maken heeft met het verraden van zo'n 20 CIA-informanten in China. In India worden zo'n 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de komst van orkaan Fani. De verwachting is dat die vanmiddag aan land komt in het noordoosten van India... in de deelstaat Odisha. Er worden windsnelheden van 200 km per uur verwacht. Ook valt er veel regen en wordt gevreesd voor overstromingen. In de deelstaat zijn vaker orkanen. In 1999 eh, werd eh, de deelstaat geteisterd door een orkaan die nog zwaarder was dan die van vandaag. En weinig Nederlanders die kennen de lijsttrekkers van de partijen voor de Europese verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. Op de vraag wie de VVD-lijsttrekker is... noemde bijvoorbeeld 10% van de VVD-stemmers Frans Timmermans van de PvdA. Terwijl Malik Asmani de echte lijsttrekker is van de VVD. En de ondervraagde mensen die vinden verder dat de Europese Unie zich vooral moet bezighouden met grote onderwerpen... zoals klimaat en migratie. Het weer nog. Later vandaag meer bewolking. Dan kunnen er ook pittige buien over het land trekken. Soms met onweer. Het wordt voor de buien uit 12 tot 15 graden. morgen en in het weekend buien, een koude noordoostelijke wind...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 it back, your name and your number. Said i would call you back, but I didn't do that. Can't help but wonder why we let good things go. When it starts getting personal, feels like every time you try to let in the light, you run for cover.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 We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark.